De dader is volgens Franse media een verwarde man die Allah is groot riep toen hij op de voetgangers inreed. De man is aangehouden, maar de Franse autoriteiten laten zich niet uit over zijn motieven. Premier Valls heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Zaterdag was er in de stad Tours ook een incident. Een man die Allah is groot riep stak twee agenten neer met een mes... waarna de Franse politie hem doodschoot. De veiligheidscontroles op het vliegveld van Frankfurt laten ernstig te wensen over. Dat schrijft de Europese Unie in een geheim rapport dat in handen is van de Duitse krant Bild am Sonntag. Volgens de krant slaagt een undercover-controleurs er in de helft van de gevallen in om wapens of andere gevaarlijke voorwerpen door de handbagagecontroles te krijgen. Het personeel zou niet goed weten hoe het de beelden van de röntgenapparatuur moet interpreteren. Volgens het vliegveld krijgen alle medewerkers nu bijscholing. Ook op een aantal andere Europese luchthavens zouden de controles niet goed zijn, maar welke dat zijn is niet duidelijk.